Hiervoor heeft de bank een bedrag van 50 tot 75 miljoen euro gereserveerd. De bank vindt dat ze correct heeft gehandeld, maar neemt de aanbeveling van de ombudsman Financiële Dienstverlening Wabeke over. Die bepaalde vanochtend dat de bank mensen met een opmaathypotheek moet compenseren. Het eindbedrag was veel lager dan klanten door de bank was voorgespiegeld. Tegenvallende beleggingsresultaten werden gecompenseerd uit het spaardeel van de hypotheek, terwijl dat niet in het prospectus stond. Premier Balkenende vindt dat Nederland een buitenbeentje zou zijn in de NAVO als het helemaal niets meer doet in Afghanistan. We hebben geen zin om het land de rug toe te keren, zei hij na afloop van de ministerraad. Maar hij wil niet vooruitlopen op het kabinetsbesluit over een eventuele nieuwe missie. Wel zei hij dat Nederland na volgend jaar in elk geval geen bijdrage zal leveren van dezelfde omvang als nu. Het halen van een rijbewijs wordt in veel gevallen bijna 10% duurder. Het CBR verhoogt de prijs van de tussentijdse toets met ruim 16 euro. De toets is een examen waarbij leerlingen tussentijds alvast kunnen slagen voor de bijzondere verrichtingen zoals inparkeren of de hellingproef. Ongeveer 40% van alle examenkandidaten doet die toets. Volgens het CBR zijn de kosten voor de tussentijdse toets inmiddels net zo hoog als die van het gewone rijexamen. Vanaf uiterlijk 1 juli 2014 is het verboden om in cafés in België te roken. Dat hebben de fractieleiders van de regeringspartijen besloten. Er mag in Belgische restaurants al niet weer worden gerookt, maar in cafés nog wel. Over een totaal rookverbod is in de horeca was lange tijd politieke verdeeldheid. Mogelijk wordt het rookverbod in cafés eerder ingevoerd als overleg met de horecasector positief uitpakt. Er lijkt ook overeenstemming om over een maand al een rookverbod in eetcafés in te stellen. Dan nog het weer, bewolking en plaatselijk een bui, maar ook af en toe zon. Maximaal rond 6 graden. Morgenochtend regenachtig, smiddags droger. En het wordt dan wat zachter dan vandaag.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 George van Dam, de Euro Breakdown. over vier. Tijd voor het tweede en laatste uur van de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Even voor de klok van 5 uur hoor je wat de beste plaat is op de vrijdag voor pakjesavond. 4 december 2009 vandaag. Aflevering 46 alweer van de hitlijst. 19e jaargang dat we alweer doen eh, voor de Euro Breakdown. De lijst met de 40 heetste hits van Europa bestaat deze week uit 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen Cobra Starship, Good Girls Go Bad en ook Wylon met zijn Wicked Way. Eh, beide na 12 weken uit de lijst. Ina en Bob Taylor, Deja Vu hoorde je net 11 plaatsen winst. David Guetta en Eken, Sexy Bitch wel 17 weken in de lijst, daarmee het langst genoteerd. Ze zakken er ook 21 en dalen daarmee het snelst van allemaal. Even de geschiedenis van 4 december 1930. Een dag die eh, een hoop meiden nu nog plezier aan beleven. Het Vaticaan nu keurt namelijk de periodieke onthouding goed als methode voor anticonceptie. Het Beatles album Beatles for Sale komt uit. Dat was in 1964. En in 1994 was het eh, in Sydney verspeeld Nederland, Nederland de wereldtitel door in de finale het WK hockey naar strafballen van Pakistan te verliezen. Pakistan is toen wereldkampioen werd.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 Deze week gaat hij acht plaatsen omhoog naar nummer 19 met zijn hitsingle One Love. Je hoort hem hier op CFM. Can anybody help me? I'm out of Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely. and Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl de nieuwe single van Lady Gaga, Bad Romance. Vier weken lang staat ze alweer in de hitlijst met deze single. 23e vorige week, deze week gaat ze omhoog naar nummer 18. Daarvoor dus David Guetta, One Love op nummer 19, afkomstig vanaf plek 27. Die pakte dus aardig wat plaatjes winst in één keer. U hoort het overzicht muziekje, u denkt van wat gaan we doen dan? Nou, we gaan even naar Australië. Daar gaan we kijken hoe de top 10 eruit ziet. Op nummer 10 vinden we daar Britney Spears met Tree, zakken van 9 naar 10. Vanessa Amorossi, This Is Who I Am, zakken van 5 eh, naar 9. Rihanna, Russian Roulette, stond vorige week nog op 7. In haar derde week zak ze al naar plek 8. The Empire State of Mind, JC en uh, Alicia Keys, vorige week nog op 12. Deze week omhoog naar nummer 7. Trios featuring Kate Perry. Starstrucks, 10 weken lang staan ze in de lijst. Van 4 zak het naar 6. Lady Gaga komt ook terug in deze top 10. Bad Romance, vijf weken in de lijst van 6 eh, omhoog naar nummer 5. Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, 13 weken in de lijst, zak het van 3 naar 4. Jay Sean featuring Lily Wayne, Down, staat 5 weken daar in de lijst, zakt van 2 naar 3. Stan Walker met Black Box komt helemaal nieuw binnen op de nummer 2 positie in Australië. De beste plaat in Australië is nog steeds Tik Tak van Kaisha. 6 weken lang staat ze ondertussen daar in de lijst. Waarvan ze nu de derde week achter elkaar de beste plaat is in Australië. Wij gaan verder met de lijst voor geheel Europa. Daar vinden we op nummer 15 een dame die zes weken lang in de lijst staat. Vorige week nog een, eh, op 19 stond en nu dus vier plaatsen verder omhoog gaat. Het maakt allemaal haar heel weinig uit waar ze staat. Je hoort de zingen van Alicia Keys. It doesn't mean anything. you. say that you love me. We both know you don't mean it every day. But somehow you got me. So I put up with anything you say. Because I love you. Zandvoort hoorde je één van de drie zittenblijvers uit de Euro Breakdown. Trouwens ook de eerste zittenblijver die we tegenkomen in de lijst. Mando Diao, we kennen ze nog van eh, Dance With Somebody, maar dit was hun volgende single Gloria. Zeven weken lang alweer in de lijst van Europa en blijft dus zitten op nummer 12. Op nummer 20, 11 plaatsen winst in de tweede week. Ina en Bob Taylor, Deja Vu. Op nummer 19 vinden we David Guetta met One Love. Drie weken in de lijst van 27 omhoog naar 19. Lady Gaga, Bad Romance. Vier weken in de lijst van 23 omhoog naar nummer 18. Lady Gaga, AA, Nothing Else. I Can Stay staat nu 12 weken in de lijst. Zak van 15 naar 17. Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Zak van 13 naar 16 in eh, zijn achtste week. Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything gaat de 4 omhoog van 19 naar 15. Staat nu 6 weken in de lijst. September Because I Love You eh, van 18 naar 14 in de vijfde week. De Sugar Babes Cat Sexy zakken van 11 naar 13 in de negende week. Mando Diao hoorde je net met Gloria blijft dus zitten op nummer 12 in de zevende week. Robbie Williams met Bodies, 11 weken in de lijst. Deze week op plek 11. Staat 8, eh, staat 8 weken, nee, komt vanaf 8 naar 11. Jordan Sparks, SOS, Let The Music Play. Vorige week eh, nog op nummer 6, deze week op nummer 10. Staat wel weer 9 weken in de lijst van Europa dat jullie er wat minder lang in staat. Vier weken maar in totaal. Dat is de single van Snow Patrol. Vorige week stonden ze nog wel op 16, dus als ze nu naar 9 gaan, doen ze het toch wel redelijk goed. Just Say Yes komt dus vanaf 16, gaat naar 9. Zometeen weer even het weer en verkeer. En dan gaan we op weg. Het laatste half uurtje van de Euro Breakdown van 4 december naar de nummer 1 van Europa.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 Just Say Yes. Vorige week dus nog op 16, deze week naar nummer 9. ZFM, Westkust, weerbericht. November was zeer zacht en ook zeer nat. En nu krijgen we weer een periode met wisselvallig en vrij zacht weer. Vandaag en de komende dagen hebben we te maken met veel bewolking en regen. Vandaag passeren we een storing en vallen er enkele buien. Maar vanmiddag neemt wel de buiigheid geleidelijk wat af. Tussen de buien door zien we soms ook een klein stukje zon. De wind waait uit zuidwesten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur die gisteren nog eh, steeg naar 10 eh, graden, komt vanmiddag niet verder dan een graadje of 7. Vanavond kan er nog enkele buien vallen, maar komende nacht blijft het droog en klaart het wat op. De zuidwestelijke wind krimpt naar het zuiden en neemt over land toe naar vrij krachtig en aan zee naar hard. De temperatuur daalt naar ongeveer 3 graadjes. Morgen heeft de bewolking weer de overhand en valt er geruime tijd regen. Later krijgt de regen een eh, meer buig karakter. De vrij krachtige zuidelijke wind die eh, ruimt in de middag naar het zuidwesten en neemt dan langzaam in kracht af. De temperatuur stijgt morgen niet verder dan 8 graden. Pakjesavond beginnen we nog met wat buiigheid, maar de regen die trekt naar het noordoosten weg en later op de avond en het eerste deel van zondagnacht is het toch vrijwel overal droog. Het droge weer is maar tijdelijk, want later in de nacht gaat het weer eh, regenen de matige zuidwestelijke wind krimpt wederom naar het zuiden en neemt toe naar vrij krachtig. Zondag is dan bewolkt en valt er enige tijd regen. Later op de dag eh, trekt de regen naar het noordoosten weg en klaart het wellicht nog ietsjes op. De rest van de week houden we toch weer eh, te maken met wat wisselvallig herfstweer. blik naar buiten werpt ons dat het inderdaad niet al te lekker is op dit moment. Wat ook niet lekker is, is op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en Knoop het Velsen. Daar staat namelijk file. Het is niet veel, maar toch als je erin staat is het net lullig. 2 kilometer bij elkaar. Dan heb ik er nog vier voor je op de A10. Dat is de Ring van Amsterdam. Watergasmeer richting de Nieuwmeer tussen Nieuwedam en Knoop het Koenplein. Daar vier. De Nieuwmeer richting Watergasmeer tussen Oud-Zuid en Duivendrecht 3. Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Sloten en de Rij 2. De laatste op de ring van Amsterdam. De nieuwe meer richting Koenplein tussen Osdorp en Westpoort. Daar staat namelijk nog eens 4 kilometer achter elkaar. Ook wel wat goed nieuws voor je, want op dit moment staat nergens een eh, gemelde flitser. Dus op zich zouden we overal gewoon lekker door kunnen rijden. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C -C -F -M. van Dam. En de hitlijst van Europa gaat verder met Britney Spears. Dit is 3. 1, 2, 3, not only you and me.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 Zeven weken lang staat hij in de lijst er al mee. Vorige week nog op 9, deze week omhoog naar nummer 7. En vorige week op 7 en deze week twee plaatsen omhoog naar nummer 5. Zesde week in de lijst van Europa, dit is Rihanna Russian Roulette. Er zit er inderdaad nog eentje tussen, de nummer 6. Die is van Pink deze week. Zij staat 7 weken in de lijst en zakt van 5 naar 6. Nu dus nummer 5, Rihanna. Daarna kreeg van mij nog eh, Beyoncé met Radio. Ook een van de zittenblijvers van deze week. samen met Rihanna. Gaan we even een blik werpen op de Nederlandse enige echte top 40. Daar in totaal vijf nieuwe binnenkomers. Morning After Dark, Timbaland, Nelly Furtado, featuring Show Shy. 35 komt de Sweet... Potion de van de Tramp Tramps. Nieuw binnen op 35, ja. Jason Ras Butterfly, nieuw win op 34. Wolf Click Clack, nieuw win op 32. En Fireflies van de All City, nieuw win op 14. Het masker van Nick en Simon vorige week nog op 14, nu omhoog naar 10. David Guetta, Sexy Bitch, zak van 6 naar 9. Kaisha TikTok gaat van 10 naar 8 toe. Empire State of Mind JC blijft zitten op 7. Heaven Met You Yet, Michael Bublé zakt het van 4 naar 6. Keen met No Surrender blijft staan op 5. Woman van Anouk gaat van 9 omhoog naar 4. Meet Me Halfway van de Black Eyed Peas blijft staan op 3. En bovenin dan, ja, ze wisselen toch even van stuivertje. Stereo Love, Edward Maya zakt van 1 naar 2. Just Say Yes van Snow Patrol omhoog van 2 naar 1. Ik heb eigenlijk nog 4 platen te gaan, maar ik ga het niet redden. De nummer 3 heb ik alvast eruit geschrapt. Dat was een van de zakkers namelijk.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 Turn up my radio, radio. Think I'm in love with my radio. 4 deze week in handen van Beyoncé met Radio. Acht weken lang staat ze nu in de lijst van Europa. ze blijft dus zitten op nummer 4. Ik wil je toch niet helemaal de nummer 3 onthouden. We gaan een klein stukje luisteren. Het is natuurlijk de ex nummer 1. Edward Maya met Serial Love staat nu 10 weken in de lijst. Vorige week was hij de beste van Europa. Nu moet hij er twee voor zich geduld. Hij zakt namelijk van 1 naar nummer 3. Zometeen de nummer 2 en 1 nog. Die gaan we gewoon weer helemaal volledig draaien voor je. Maar ja, het nieuws is onvermiddelijk. Hè? Dat wilde gewoon om 5 uur helemaal in. Tot zover dus Edward Maya met Stereo Love. De nummer 2. Net als vorige week is hij in handen van Whitney Houston. Million Dollar Bill haalde het net niet om de nummer 1 te pakken. Elf weken lang staat deze dame alweer in de lijst. terug van weg geweest, hè, Whitney Houston. Vroeger had ze hits achter hits, hele tijd niks gehoord. En nu staat ze alweer 11 weken lang in de hitlijst van Europa. De Breakdown, iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier op CFM Zandvoort.